Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Wel een pakketje besteld, maar niks gekregen. Je bent niet de enige. Afgelopen jaar kreeg de Consumentenbond flink meer klachten binnen over pakketbezorgers. Veel klachten gaan over de grote jongens, zoals PostNL en DHL... Maar het zijn vooral de kleinere bezorgbedrijven die het slecht doen. DPD krijgt bijvoorbeeld twee keer zoveel klachten als je op basis van het marktaandeel zou mogen verwachten. Hè, afgezet tegen de andere partijen. Maar ook nog eens een stijging van 80% ten opzichte van het jaar daarvoor. En dat is gewoon echt heel veel. En dat, eh, ja, dat moet echt anders. De meeste klachten gaan over nooit bezorgde pakketten of onterechte niet-thuismeldingen. En vooral dat is opmerkelijk, zegt de Consumentenbond, omdat zoveel mensen thuiswerken. Winkeliers dreigen naar de rechter te stappen. Vanavond geven premier Rutte en minister De Jonge weer een coronapersconferentie. En als het kabinet dan niet met versoepelingen komt, zien de winkeliers nog maar één optie. Ze vinden dat bijvoorbeeld schoenen en woonwinkels prima open kunnen. Marokko heeft de grenzen gesloten voor Nederlanders. De Marokkaanse overheid vindt dat het aantal coronabesmettingen hier te hoog is. Alle vluchten uit Nederland zijn geschrapt en ook die vanuit Duitsland, Turkije en Zwitserland naar Marokko trouwens. Het rommelt binnen Feyenoord. En dat heeft te maken met de salarissen van de spelers. De club heeft gevraagd of ze wat in willen leveren, omdat er geldproblemen zijn door corona. timing is niet toevallig, zegt verslaggever Aman Afsaroglu. Feyenoord komt binnenkort met een verzoek. Ze gaan aan hun fans vragen om het geld dat zij hebben uitgegeven aan de seizoenkaart... aan het begin van het seizoen, niet terug te claimen. En daarom willen ze nu aan de fans laten zien... ook onze eigen spelers doen een offer dus alsjeblieft, fans, vraag je geld niet terug. Dat zou de club enorm helpen. Volgens Feyenoord zit de club in problemen omdat er nog steeds niet in volle stadions kan worden gespeeld. Daardoor lopen de Rotterdammers per thuiswedstrijd 9 ton mis. Het weer, is nog wat wolken, later zonnig en het is dan ook zacht, 14 tot 18 graden.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 voor de mensen die vanuit Zandvoort Noord naar Zandvoort Zuid willen trekken over de Sofiaweg. De spoorbomen werken op dit moment niet. Dus dat even bij deze voor het verkeerstechnische nieuws. Je zult dus eventjes om moeten rijden. Dan weer door gewoon met de reguliere muziek hier uit het systeem.